Waterwalgemoed met het NOS Journaal. Zo'n 5000 gebouwen in het grond direct worden versterkt, zegt het staatstoezicht op de mijnen. Dat zijn minder woningen dan in een eerder advies. Omdat de gaswinning verder wordt teruggeschroefd, is opnieuw gekeken naar de gevolgen. Het staatstoezicht vindt ook dat de gaswinning zo snel mogelijk omlaag moet naar 12 miljard kuub gas per jaar. Minister Wiebes zei eerder dat afbouwen naar 12 miljard mogelijk in 2020 kan. Een wethouder in de Belgische stad Lommel heeft mogelijk iets te maken met een reeks plofkraken, melden Belgische media. De vrouw van 38 is gearresteerd nadat de politie achter haar huis een auto had gevonden die was verstopt onder een zeil. Het zou gaan om een Audi met Nederlandse nummerplaat. De auto is mogelijk gebruikt bij één of meerdere plofkraken in België. In een maand tijd zijn in Vlaanderen zeven plofkraken geweest. Politiebonden willen dat mensen met een eigen bewakingscamera verplicht worden die te laten registreren. Nu is er een vrijwillig register waar inmiddels zo'n 200.000 privécamera's in staan. Na een misdrijf kan de politie dan direct zien waar camera's hangen. Daarna kan via het OM een beroep op de beelden worden gedaan. Door het register te verplichten voor particulieren... verwachten de politiebonden dat eerste beelden van criminelen sneller kunnen worden verzameld... waardoor de pakkans groter wordt. Een kwart van de Nederlanders zegt dit jaar niet op vakantie te gaan. Het zijn er iets meer dan vorig jaar, zegt het NIBUD, het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting. Als belangrijkste reden zeggen de ondervraagden dat vakantie te duur is. Met name oproepkrachten en uitzendkrachten blijven om die reden thuis. Mensen met een vast contract boeken wel vaker meerdere vakanties per jaar. Het weer, vooral in het noorden, is nog wolkenvelden. Vanmiddag op meer plaatsen zonnig. Blijft droog bij 24 tot 27 graden. Morgen volop zon en, nog een graadje warmer dan vandaag. In het weekend lokaal tropisch warm. Alleen vlak aan zee is het minder heet.